In Gouda is veel verzet tegen de komst van de moskee. De drie oppositiepartijen willen zeker weten dat de moskee niet betaald wordt door extremistische moslims. Nederlandse F-16's zijn tijdens hun missie boven Iraaks gebied van islamitische staat beschoten en geraakt. De straaljagers konden ondanks de schade gewoon doorvliegen. Dat zei commandant der strijdkrachten Middendorp in een interview met de NOS. Volgens Middendorp zijn de F-16's een enkele keer geraakt. Het is niet bekend wanneer de F-16's zijn beschoten. Paus Franciscus zal tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten ook het congres toespreken. Dat zal op 24 september zijn. Het is voor het eerst dat een paus de gezamenlijke vergadering van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat toespreekt. Congresleden hebben de paus uitgenodigd. Het was al bekend dat Franciscus naar de VS zou komen. Na een nerveus begin is de rust op de beurzen teruggekeerd. Aan het begin van de handelsdag schommelden de koersen nogal vanwege een ECB-besluit van gisteren dat het voor Griekenland erg moeilijk maakt om nog geld te lenen. De beurs in Athene ging uiteindelijk iets meer dan 3% onderuit. Vooral de financiële aandelen in Griekenland werden minder waard. In Londen is zanger Gary Glitter schuldig bevonden aan kindermisbruik. Hij werd door een jury veroordeeld. Het is nog onduidelijk welke straf Glitter krijgt. Die wordt pas eind deze maand bepaald. misbruik heeft plaatsgevonden in de jaren 70 en 80. Glitter heeft het misbruik altijd ontkend. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar min 1 tot min 5 graden. De kans op gladheid is klein. Morgen is het droog en schijnt de zon. Het wordt 0 tot 3 graden. Maar door de wind voelt het een stuk kouder aan. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan nog files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Muiden 4 kilometer. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Knoop het Empel en Bommel 5 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A2 van Utrecht naar Amsterdam voor het Holendrecht 2 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam voor knooppunt meer 5 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad. Tussen Knoopend Amstel en Amsterdam Slotervaart 6 kilometer. Daar lag hout op de weg. Op de A10 Oost richting Amersfoort is veel vertraging. Tussen Osdorp en het Watergraasmeer staat 11 kilometer file.